Het is het grootste gemeentelijke faillissement in de Amerikaanse geschiedenis. Detroit ziet geen uitweg meer, want het heeft 18,5 miljard dollar schuld. Een interim manager heeft nog wel geprobeerd om afspraken te maken met schuldeisers, maar dat is niet gelukt. Detroit is het centrum van de Amerikaanse auto-industrie, maar het draait al jaren slecht. Er komt een krediet van 181 miljoen euro voor een cultuurpaleis in Den Haag. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Er komt een nieuw spuiforum of bestaande panden worden gerenoveerd. De gemeenteraad had al toestemming gegeven voor de bouw van het spuiforum. Dat besluit leidde tot veel ophef in Den Haag, omdat 181 miljoen in deze tijd van crisis volgens tegenstanders wel erg veel geld is. Britse luchtvaartonderzoekers adviseren vliegmaatschappijen om het noodbaken van de Boeing Dreamliner uit te schakelen. Dat doen ze nu is gebleken dat het noodbaken waarschijnlijk de oorzaak is van de brand in het Dreamliner op het Londense vliegveld Heathrow een week geleden. Er werd al rekening mee gehouden dat het baken de oorzaak was en onderzoek heeft nu aangetoond dat inderdaad alles in die richting wijst. De Verenigde Naties hebben de 95e verjaardag van Nelson Mandela gevierd. Dat gebeurde tijdens een speciale zitting van de Algemene Vergadering in New York. Verscheidene prominenten deden daar een woordje, oud-president Clinton bijvoorbeeld. Hij zei dat Mandela de wereld heeft bijgebracht dat mensen zich eerst van haat moeten bevrijden voor ze iemand kunnen helpen. En een medegevangene van Mandela zei dat het 95-jarige icoon het symbool van hoop is. Oliediefstal in Nigeria wordt harder aangepakt. Elk jaar wordt een vijfde van de totale olieproductie in het land illegaal afgetapt. De olie gaat naar onder meer criminele organisaties op de Balkan.